Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht doet aangifte tegen een aantal betogers... die vorige week de raadsvergadering verstoorden. Dat schrijft burgemeester Dijksma aan de gemeenteraad. In de vergadering werd geprotesteerd door pro-Palestijnse demonstranten. Later probeerden enkele van hen de burgemeester tegen te houden bij het stadhuis. In de vergadering werd een motie behandeld over het boycotten van Israëlische producten en instellingen. De motie werd verworpen. Een Amerikaanse oud-politieagent is veroordeeld tot bijna drie jaar cel... voor het gebruiken van excessief geweld bij de huiszoeking... waarbij Breonna Taylor werd doodgeschoten. De zwarte vrouw werd in 2020 door meerdere politiekogels geraakt. Haar dood was mede aanleiding voor de grootschalige Black Lives Matter demonstraties. De agent Brad Hackinson is de eerste agent in de zaak die is veroordeeld. Hij schoot vanaf buiten tien schoten, maar raakte niemand. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het Israëlische leger... een personeelsverblijf en opslagplaats van de organisatie heeft aangevallen... in Der al-Bala in het midden van de Gazastrook. Volgens de WHO ontstond er brand en is het gebouw beschadigd. Het Israëlische leger ging het pand ook binnen... en dwong volgens de WHO vrouwen en kinderen om te vertrekken. Mannen werden geboeid, uitgekleed, ondervraagd en onder schot gehouden... Meerdere mensen werden aangehouden en één van hen zit nu nog vast. De Amerikaanse regering heeft de FBI-documenten over Martin Luther King vrijgegeven. De FBI zag de burgerrechtenactivist als een gevaar en verzamelde daarom informatie over hem. De vrijgegeven dossiers beslaan 240.000 pagina's. Het is nog niet duidelijk hoeveel van deze informatie al bekend was bij historici. Martin Luther King werd in 1968 doodgeschoten. Het weer, vandaag opnieuw buien. In het oosten is er kans op onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger... en laat ook de zon zich zien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E de werkzaamheden op de A4 van Den Haag naar Amsterdam veroorzaken veel vertraging... tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, nu 7 kilometer file. De vertraging is drie kwartier. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag bij knooppunt Burgerveen.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 Little more the dirty one, rock that world. It's a top top, girl. Me and you together is a rock that, girl. Drive round the town in a your drop top, girl. You not stop shop, girl. Little more the dirty one, rock that world.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 Een Amerikaanse oud-politieagent is veroordeeld tot bijna drie jaar cel... voor het gebruiken van excessief geweld bij de huiszoeking... waar Breonna Taylor werd doodgeschoten in 2020. Haar dood was mede aanleiding voor de grootschalige Black Lives Matter demonstraties. De Amerikaanse acteur Malcolm Jamal Warner is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij zou zijn verdronken tijdens een vakantie in Costa Rica... Warner was vooral bekend door zijn rol in de Cosby Show. Daarin speelde hij Theo Huxtable. Het weer, opnieuw buien. In het oosten kans op onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger...